Leuk hè? Een mooie herinnering uit 1967 alweer. I Take It Back. Natuurlijk. En welkom bij het tweede gedeelte van de show hier bij GoFM. We gaan je oren lekker vertroetelen. Met prachtige muziek ook het komende uur. En een straatinterview gemaakt door Jeroen van Gent. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus alle reden om te blijven luisteren naar jouw lokale omroep hier in Zeeuws-Vlaanderen. Met de beste muziek en de meest, ja, recente informatie. word altijd hartstikke vrolijk als ik muziek hoor van eh, Leo. Misschien jij ook wel. En eh, zeker als je de beelden bij hebt. Want eh, tegenwoordig kun je natuurlijk alles terugvinden op YouTube en zo. En er zijn er leuke beelden van. En misschien ook wel via onze tv-zender Go TV. Want daar zenden we natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week prachtige videoclips uit. Kijk maar eens op je kabel of op je ja, telefoon zou kunnen. informatie over waar je onze tv-zender kunt vinden kun je het beste natuurlijk naar onze website flitsen, scrollen. En dan even kijken van, goh, waar kun je ons allemaal ontvangen? En waar kun je dus eigenlijk dat muzikale behang de hele dag opzetten op je televisie? Hartstikke leuk. Nou ja, uh, je hoorde uh, Leo en Amoureux Solitaire. En daarvoor ABBA natuurlijk met I Do, I Do, I Do, I Do. <laughs> see you liked it on a be my fijn met u te delen. Ik weet, ik heb mezelf van Whalen, helemaal in het Nederlands. Vandaag hoorde je in de show natuurlijk een van zijn eh, mooiste nummers van zijn eh, laatste album, Spreekuur. En voor eh, Spice Girls en Wannabe. Straks, ehm, ja, Jeroen van Gent weer eens in actie. En hij eh, vroeg u op straat, wat had, <laughs> wat u nu graag op school willen bijleren? Want ja, je hebt natuurlijk van alles geleerd op school.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 En eh, Bill Haley met zijn comments voor je ervoor met de oorspronkelijke versie uit 1956 van Shake, Rattle and Roll. Ik ben een beetje aan het stotteren vandaag. Hè? Ja. ja, misschien hoort het helemaal niet. <laughs> Zou zomaar kunnen, maar ik merk het wel. Komt een beetje van gisteravond, het was wat laat. En dan heb je dat wel eens. Hè, dan denk je bij jezelf, hmm, ben ik eigenlijk veel in de juiste stemming voor een show? Jawel, want het brengt me ook wel weer een hele hoop eh, lol hoor. Trouwens, hier zitten hier in eh, Teneuzen bij GoFam met de mooie muziek en leuke onderwerpen. Goed, zoals gezegd, straks een eh, reportage van Jeroen Vergent. Komt eraan over een paar minuten al. Maar eerst nog iets moois van de Pointer Sisters. Jump for my love. Ich bin wie du. een beetje Duitse muziek in de show. Kan ook geen kwaad, vind je dit op deze mooie zondagmorgen. Hoewel, het is echt nou alweer eh, herfst aan het worden. En het werd ook wel tijd, want vorige week eh, zat ik hier nog een beetje te mopperen dat het veel te warm was. was rond de 18, 19 graden of zo. Ja, het was wel hoog. Maar goed, nu is het een beetje richting normaal aan het gaan. Ehm, oh ja, wat hoorde je nog voor moois? Oh, The Pointer Sisters, Jump For My Love. Ehm, en ehm, Marianne Rosenberg dus met Ich Bin Wie Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Tegenwoordig is vrijwel alles online op te zoeken, maar de juiste vaardigheden moeten nog ouderwets onderwezen worden. Heeft u alles wat u nodig heeft eh, wel geleerd op school, is dan de vraag. Of zijn er zaken die wat meer aandacht hadden kunnen krijgen? En dan rijst de vraag natuurlijk, wat had u graag nog bijgeleerd willen hebben? Jeroen van Gent ging natuurlijk de straat op met zijn microfoon en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Wat had u nou graag nog op school willen leren? Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Eh, kijk, in die, in die tijd dat ik dus op school zat, had je natuurlijk nog geen computers. Dus, oh ja. Weet je, en, eh, ja, en dat, dat merk ik dan wel. Eh, vooral bij de hedendaagse jeugd. Kijk, wij, wij, wij hebben alles opgeslagen. En, en, tegenwoordig is het van, eh, ja, ik moet even in de computer kijken. Weet je wel, dan, eh, en meestal vind je dit ook. het, opzoeken. Eh, niet opstaan in je geheugen, maar opzoeken in ja. internet. En ik denk dat dat dan minder beklijft en dat ze het sneller ook weer kwijt zijn. Ja. Maar aan de andere kant zijn ze wel veel sneller met de huidige apparatuur dan wij. Ja, ja. ja, dus, maar... dus dat had wel een eentje geweest om op school te leren dan misschien? ja. met computers? Ja, maar ja, misschien wel dat wel. Misschien wel. Maar aan de andere kant, wij hebben nog leren hoofdrekenen en spellen en doen. En dat leren ze ook niet meer. En gewoon schrijven. Ja. Het is steeds moeilijker. Ik merk het bij mezelf. Steeds meer toetsenborden en steeds minder schrijven. Ja, ja, ja dat is zo. Dat, is, zo. Op school. Ja. Frans. Frans. Franse taal. Heb, nooit, heb ik nooit op school gehad. Helemaal niet? Nee, wel Duits en Engels, maar Frans heb ik nooit op school gehad. En dat vind ik wel jammer. Ja, ik heb één jaartje Frans maar dat is te weinig. Oh ja, nou ja, dat heb ik helemaal niet gehad. Nee, daar heb je ook inderdaad niks aan. Helemaal niet gehad. Heeft u het eh, gemerkt in, mijn vakantie of zo? Ja, of? ja, ah. ja, ieder jaar ga ik op vakantie in, eh, in Frankrijk. en dat, oh. eh, ja, ja, ja, ja, ja. En dat had ik wel heel graag eh, meer, sneller onder de knie willen hebben, laat ik het dan zo zeggen. is ook niet iets wat je dan terwijl je bent oppikt, hè? Frans is moeilijk. Jawel, jawel, je pakt het wel een beetje op, ja. ja je pakt het wel op. Ja, Met handen en voeten toch wel een beetje. Ja, ik denk wel dat het eh, aardig wel eh, snel oppikt. Alleen ja, je, je mist toch net weer de, de, de, taal, wat de wat, wat de basis. En, en de, je, je, je weet bepaalde woorden, maar ja, ik zou het wel wat uitgebreider willen. Eh, dat heb ik wel gemist. Ja. Maar ja, als je een, een jaartje hebt, dan heb je er ook niks aan. Nee, dat blijkt nu wel. Nee, dat is echt zeker weten. Dat is een... Uh, meer, meer aardrijkskunde ook. Hey. Dat heb ik laten vallen, maar na de hand heb ik wel veel topografie geleerd, ook tijdens mijn werk eigenlijk. Dus. Ik kwam het tegen op uw werk. Dat, dat u eh, op school niet zo heel nou, veel aardeskunde... Ik dacht aardeskunde, ja, de, de, de, de, aardkunde is wel interessant, maar vooral topografie, Echt, eh, eh, waar iets ligt. En ik heb te maken gehad met uh, de Caribische gebied zo. Nou, dan, ja, Trinidad en Tobago en Jamaica, dat weten we allemaal wel. Maar niet die kleinere eilanden. Dus, dus vandaar eigenlijk. Dat heeft het wel ingehaald ook dan? Dus, jawel, jawel ja. ja. Dat zat in mijn werk eigenlijk. Dus, eh, dat kwam vanzelf? Deed ik, ik in de transport, in de, in de cross-trade, met name eh, acquisitie. Maar dan had je dus echt over de hele wereld had je, had je verbinding eigenlijk. Dus, dan dacht je van waar is dat nou allemaal? De, eilandengroep bij Australië, ik weet nou niet zo eentje die. Salomonseilanden, kan dat? Ja, en nog wel meer hoor. Wat had u nou graag nog op school willen leren? Ja, ik heb zelf natuurlijk eh, technische school gedaan. Mhm. Maar om nou te zeggen, wat had je nou nog meer willen leren? Dat je bent klaar van school eh, en dan zie je naderhand zie je iets waarvan je denkt, verdorie, dat had ik ook wel. Wij lopen eigenlijk een beetje achter met uh, computer. Ja. Dat had ik wel een beetje erbij willen leren. Maar ja, ik ben nu 67, dus maar ja, ik ben nooit oud om te leren natuurlijk. Precies. En doe dit, doe dit gewoon zelf een beetje autodidact met de computer? Of ja, heel een beetje. En de jongens die helpen mij wel. Dus, eh, en eh, mijn kleinzoon ook, die zegt ook vaak ook weer moet je zo doen. Oh ja. Dus ja, die, uh, die, staat er hierbij, mee dus op. kan geen Ja, nee, daarop. Nee, dat is eigenlijk wat ik eigenlijk erbij had willen leren. Ja. Maar ja, toen de tijd was dat eigenlijk nog niet zo natuurlijk. Computers. Dat bedoel ik. En voor lieve is dat gekomen. En dan denk je, nou, dat komt wel een keer. Schuif het maar voor je uit, weet je wel. Maar ja, dan je eigen kinderen, die groeien er al mee op. Nou, de kleinkinderen groeien ermee op. Dus dat is eigenlijk het enige. Dat is een goede. Wat had u nou graag nog op school willen leren? Wat een helemaal niet van... Een hoop. Een hele hoop? <laughs> ja, eigenlijk Kunt u wel. voorbeelden noemen van, van, waarvan u zegt van... Weet ik het, talen. Beter in ieder geval. Ik heb niet zo doorgestudeerd natuurlijk. De MAVO gehad en verder is ermee opgehouden. Hoe bent u tegengekomen? Want u heeft het paraat, het antwoord. Misschien met, op vakantie of zo, dat hij zegt van... Ja, je leert het af natuurlijk. Hè. Ja, niet dat ik nooit in het buitenland geweest ben, zat. Mhm. Maar ja, dan uh, heb je ook heel een dag niet nodig. Je leert weer af op een duur. Ja, ja Duits, ik, nou ja, dat gaat dan een beetje. Je kennen wij wel aardig, eh, dan uh, we helpen. Maar Engels ook niet. Ja. Niet goed meer in ieder geval, nee. Dus. En je hoort steeds meer Engels. Ja, daarom. Nou ja, dan moeten we met het Hollands praten kent wel een beetje bestaan hoor. En ik heb wel wat zeggen, maar niet goed. Ja, ja, ja. Maar ja, dat was vroeger de tijd hè. Dus dat is een dingetje van, had ik misschien maar beter Engels geleerd? ja, doorgeleerd nog verder. Ja. Maar ja, dat is ook niet gebeurd. Ik hoef het nou niet meer te doen met op mijn leeftijd. Waarom niet? Ik had het proberen. <laughs> Ik ben bijna 75. Ja, ja, nou ja, <laughs> <laughs> Dan kunt u het beogen op een lange eh, eh, tijd. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat had u nou graag nog op school willen leren? Misschien is er iets waarvan u zegt van nou, eigenlijk zonder dat ik dat nooit heb goed geleerd heb. De vakken die ik gedaan heb, die, die waren meestal wel goed van, eh, die kwamen altijd wel goed van toepassing. Man. Wat had u nou graag nog op school willen leren, wat helemaal niet aan bod gekomen is? Wat had u graag nog op school willen leren? Hoe je belasting moet invullen. Hey, dat, zijn van die dingen die je niet leert. Dat zijn de beste. Kijk, ik bedoel, eh, ja, geschiedenis is leuk, maar ik kan beter belasting leren invullen. Dan uh, kan je zelf nog een paar voordeeltjes doen. Eh, eh, ja, <laughs> klopt, precies. Hoe heeft u dit uiteindelijk geleerd? Eh, proefondervindelijk of heeft iemand u geholpen? Nee, ik laat het altijd doen tegenwoordig. dus doen. kost het weer geld dat ik het beter kunnen leren. Ja, ja, maar er zit wat in. Dat is een goede. Dat is niet gebeurd.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 <laughs> Ja, terwijl we hier aan de koffie zitten. moet moet een beetje uitkijken dat de koffie niet over de rand gaat. Want eh, het gaat hier heen en weer hoor. De hele bende hier zo bij uh, eh, GoFam. Dus ja, lekkere muziek. Gewoon gezellig op deze mooie zondagmorgen. Verder hoorde je Mattia Bazaar en intelligentsia. Speciaal voor uh, ja, Jeroen Vergent. Omdat hij... Ja, intelligentia in verband brengt met scholing. En daar ging zijn ontwerp natuurlijk over. Je hoort het allemaal hier. Oh, wat schiet de tijd op. Och, nog een kwartiertje en dan zijn we alweer klaar voor vandaag. En dat betekent dat ik nog zoveel moois in de aanbieding heb. Waaronder deze prachtige, onvergetelijke van Richard Harris. Luister mee naar MacArthur Park.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 Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. En daarvoor natuurlijk Richard Harris en MacArthur's Park. Hey, dankjewel weer voor je gezelschap, ook deze zondagmorgen weer. En ik eh, hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag. Want dan ben ik hier weer bij Leven en Welzijn rond een uur of tien hier in het hartje van Teneuzen... om eh, jouw oren weer lekker te verwennen. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag. En eh, blijf vooral luisteren naar Go, want we hebben nog veel meer moois in de aanbieding.